IS zei dat zij daarachter zaten. Rond de rechtbank is veel beveiliging, ziet correspondent Frank Renaud. Overal staan hier dranghekken, de weg is afgesloten, je kunt er niet naartoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 politiebusjes staan erachter. En iedereen die er langs wil moet zich hier legitimeren en je tas open. In totaal staan er 20 verdachten voor de rechter. Eén ervan is de enige aanslagpleger die nog in leven is, Salah Abdeslam. De anderen zouden van alles geregeld hebben, zoals wapens of auto's. Het proces duurt lang. De uitspraak wordt pas in mei volgend jaar verwacht. De kustwacht heeft vanochtend een vrouw gered die zo'n 10 kilometer voor de kust van Wassenaar in het water dreef. Ze zwaaide naar een zeiljacht in de buurt omdat ze hulp nodig had. Het lukte niet om haar aan boord te hijsen. Daarom rukte een helikopter van de kustwacht uit die haar wel uit zee wist te halen. Het is nog niet bekend hoe de vrouw zo ver van de kust in het water kon drijven. In Rotterdam is een ruzie tussen buren gisteravond totaal uit de hand gelopen. Volgens Omroep Rijnmond was er een massale vechtpartij en vlogen de stoeptegels door de straat. Een oudere vrouw zou klappen hebben gekregen met een stok. Er zijn zeven mensen opgepakt. Een van hen is minderjarig. En als je op Schiphol de trein pakt naar Rotterdam of naar Arnhem... dan hoef je vandaag niet te checken hoe laat hij gaat. Als proef rijden ze elke 10 minuten. Dat is nog best een precies klusje, zegt NS. Je ziet ook de conducteur met, met zo'n horloge... waar ze echt iedere keer op de seconde kijken en affluiten... om die trein op tijd te laten rijden. De komende 14 woensdagen worden de 10-minuten treinen op de nieuwe trajecten getest. Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden ze al een tijdje. Het weer. Lijkt wel zomer met veel zon en 24 tot 28 graden. Morgen neemt de bewolking toe en vallen er vooral in het oosten buien. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het druk op de weg richting de stranden.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 Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. Some I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. and love and hope is why I am here now. Net als in het eerste uur ben ik begonnen met ABBA, Don't Shut Me Down. En ik ga door met Baccarat. Yes sir, I can boogie. FM. Rosemary Timothy Euro, oftewel Timmy Euro, geboren in 1940 in Las Vegas en overleden in 2004, was een Amerikaanse zangeres. Ze had in de jaren 60 en 70 een aantal hits. In Nederland maakte ze in 1981 een comeback... toen ze als hoofdgast werd uitgenodigd voor een tv-gala rond de platen Tiendaagse... die dat jaar voor het eerst werd georganiseerd. Haar uitvoering van Hurt was zo goed ontvangen dat de nieuwe opname ervan in een paar weken tijd in de top 5 van de top 40 stond. Haar album All Alone Am I, dat kort daarna verscheen, behaalde de eerste plaats van het toenmalige LP top 50. Ik heb uitgekozen van Timmy Euro met Hurt. you lied to me. I'm hurt way down deep inside of me. You said your love was true. learned we'd never, never, ever part. Now you want someone new much more. Oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt. <laughs> because I still love you so. But, but, even you hurt me like nobody else could ever do, I would never. de Backstreet Boys met I'll Never Break Your Heart. En er is er nog wat nieuws over de Haltestraathoek Raadhuisplein. En het heet Crack in Progress. Kunstenaar Albert Geertjes, ruim 30 jaar geleden eens geconfronteerd met een inbraak in zijn auto. Behalve woede en verontwaardiging raakte hij direct gefascineerd door de schoonheid van het glinsterende gebroken glas in het natte avondlicht. Deze gebeurtenis inspireerde Geertjes in de loop der jaren tot tientallen kunstwerken met gebroken glas. Waaronder uit 2013 stammende Crack in Progress. Het is een letterlijk schitterende en surrealistisch object waarbij een vloed van gebroken autoglas uit de ramen van een matzwarte Nissan puilt en de kijker als een sieraad tegemoet stroomt. S'avonds is het kunstwerk van binnenuit verlicht, wat het geheel nog een extra dimensie geeft. hadden het net over een kunstwerk bij het Raadhuisplein... maar het Kerkplein zelf heeft ook iets. Een Trophy Cup. Kunstenares Annemarie Sijbrandy uit Heemskerk... heeft maar liefst 200 glimmende prijsbekers één enorme trofee gemaakt. De wedstrijdbekers werden in een periode van maar liefst 50 jaar bij elkaar gewonnen... door coureur Ron Verzeilbergen en achtereenvolgens een Abad 1000 TCR... Opel Ascona, de racetrofeeën lagen al een tijdje lang te verstoffen en in een opslag toen ze na bemiddeling van kunstenares en dorpgenoten Marianne Rebel bij Annemarie Sijbrand niet terechtkwam. Zij ontdeed alle bekers van hun sokkel en bouwde er met behulp van een stevige frame de meer dan levensgrote trofiecup Cup van. side against me they say I'm not your kind anyway I burned a candle at no dance Cause if you marry me now I will caress you somehow And bring you roses every day I scratch your back whenever you may want to I'll tuck you in before you dream away Natalie, you're so young but not girl He bought her a golden ring A beautiful pearl Just sitting on a railroad station Watching all the trains go by He won't be able just to give it her Because she's riding on a train She wore some red and yellow roses of a queen Loveliness you've never seen Nothing could with it compare She wore some red and yellow roses other days we spent together How I loved the games we used to play I remember the first time you said, Daddy Wish I knew just why you ran away On countless days I feel I your sparkling eyes, your smiling face. In all my dreams, I dream that we embrace. On countless days, I feel like dying. So many nights, I dream of you. If you ever change your mind come back. My love for you is unconfined. mind Then please come back My love for you is unconfined Zomer of winter Altijd weer ZFM Well, look at that, look at that, look Nielsen met Rita Petit. Veelzijdig kunstenaar Tom de Bruin heeft speciaal voor de Car Art kunstroute... zijn eigen buggy met inspiratie van boven getransformeerd tot kunstwerk. Daarbij heeft hij de hulp ingeroepen van twee collega's. De Amsterdamse kunstschilder Jan Bianchi beschilderde het inwendig plafond van de auto... waardoor feitelijk één op zichzelf staand kunstwerk ontstond, genaamd Fun in Heaven dat door middel van een spiegel op de achterbank zichtbaar is gemaakt. Tot slot beschilderde miniatuurschilder Jan H.J. Willemsen diverse onderdelen van het interieur van de buggy van Tom in de stijl van blauw tegeltjes. S'avonds zal de buggy worden verlicht. En de buggy die staat op het Badhuisplein. Toen ik bij jullie at en je vader geboren dat ik tijdens het bidden mijn ogen sloot Gaf ik toe daar ik niet arrogant wilde lijken Maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken En vanaf dat moment heb ik altijd geweten Dat dat niet enkel gold voor het gebed bij het eten Zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde hebben heerste je leven tot in het absurde en op zondag het bos in, dat mocht dan nog wel. Net als in de romances van het weekblad niet wel. Maar als ik op zo'n dag aan je hand wilde vatten, nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jatten. Want het leven was lijden als je danste, een heiden als je lachte, te luchtig als je kuste, ontuchtig als je niet wilde werken of je ging niet ter kerken, als je lui in de zon lag op je fietste op zondag, kortom alles was verkeerd, want dat had je geleerd. verdomme moeilijk om jou te versieren Want je zag haast geen kans om je teugels te vieren Elke keer moest ik weer je complexen verdringen Ja, ik mocht naar de kerk, maar ik kon nooit te zingen Eén keer sliep je met mij, maar je was niet alleen Want de Satan of wie ook hing steeds om je heen En als die er niet was, was je vader er wel Met een spreuk uit de Bijbel van zonde en hel het leven was lijden als je danste een heiden Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig Als je niet wilde werken of je ging niet ter kerken Als je zon lag of je fietste op zondag Kortom alles was verkeerd, want dat had je geleerd Ja, ze hebben je leven wel grondig vergald. En je kans op wat liefde en vriendschap verknald. Wat men jou heeft geleerd is de angst om te leven. Om je borsten, je dijen, je hart echt te geven.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 Matthijs van Nieuwkerk. En eh, het is een journalist. En geboren in 1960. Dus Matthijs van Nieuwkerk wordt 61 jaar. Dan hebben we ook nog Helga van Leur, Nederlandse meteoroloog. Helga is geboren in 1970, wordt dus ook 51 jaar. En Tom Berkling, ja, wie is dat? Die is geboren in 1989 en overleden 20 april 2018. En Tom Berkling die, dat zijn beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii. Dat was een Zweedse DJ en muziekproducent. De pseudoniem Avicii is gebaseerd op Avicii, het laagste niveau in de boeddhistische hel. Eerder bracht hij ook enkele nummers uit onder de naam Tim Berg en Tom Hanks. Hij bracht internationaal door met zijn hitsingle Bromance en haalde een successen met onder meer Levels Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for Love enzovoort. Hier is Avicii met Bromance. muziektent op het Raadhuisplein, de last song of a two-stroke engine. De Spanjaard Jesus Canuto Iglesias is een veelzijdige kunstenaar, performer en muzikaal bovendien. Hij volgde opleidingen in Spanje, Verenigde Staten, Frankrijk en aan de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den Haag. De Last Song of a two stroke Engine is een installatie en een eerbetoon aan de tweetakmotor en het karakteristieke geluid ervan. Iglesias liet zich inspireren door het verbod op tweetakbrommers en het snooreffecten in Den Haag. Geluid van deze milieuonvriendelijke motoren daarmee helaas en vergoed uit het Haagse strandbeeld is verdwenen.